Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij de Italiaanse parlementsverkiezingen heeft het rechtse blok volgens exit polls een ruime zege behaald. Een blok bestaat uit de partijen Fratelli d'Italia, Lega en Forza Italia. Die haalden samen tussen de 41 en 45 procent van de stemmen. In het Italiaanse kiesysteem zou dat betekenen dat de partijen genoeg stemmen hebben voor een meerderheid. Fratelli d'Italia, de partij van de radicaalrechtse Giorgia Meloni, is volgens peilingen de grootste partij. Meloni wordt daarmee waarschijnlijk de volgende premier van Italië. Bij het Instituut voor Mijnbouwschade in Groningen zijn 136 schademeldingen binnengekomen... na de aardbevingen bij Uithuizermeden en Uithuizen. De dorpen in het noorden van Groningen werden zaterdagmiddag opgeschrikt door bevingen... met een kracht van 2,7 en 1,7. 50 meldingen kwamen uit het zogeheten effectgebied, het gebied rond de epicentra. Daarnaast kwamen 86 meldingen uit de wijdere omtrek... zoals uit de stad Groningen, Hoge en Zuidhoorn. De pensioenleeftijd voor vrouwen gaat in Zwitserland van 64 jaar naar 65 jaar. Dat is de uitkomst van een referendum. De pensioenleeftijd voor vrouwen wordt daarmee gelijk getrokken met mannen. Net iets meer dan de helft stemde voor. In de Nations League heeft Nederland met 1-0 gewonnen van België. Hiermee is Oranje geplaatst voor de halve finales van het toernooi. Aanvoerder Virgil van Dijk kopte in de 73ste minuut de 1-0 binnen. Kroatië zit ook bij de laatste vier na een 3-1 zege op Oostenrijk. Wie de andere twee landen worden, wordt de komende dagen beslist.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 like a god that I'm under. There's a drugs running through my veins. I believe in the wonder. I believe I can touch the flame. There's a spell that I'm under. Got to fly, I don't feel no shame. The world is mine. killer surprise and realize that that's your right. World is mine. I've lost my fear for what that is. I deny that the world is mine. Take the prize and realize that that's your right. The world is mine. I've lost my 106.9 ZFN bekend van die big views. Mijn shit gaat goud, dat is niks nieuws. Soms ruzie met mijn vrouw, dat zijn issues. Ze zegt het ligt aan jou, maar het is you. Ben een prins, deze waggie heeft paardenkracht. Hoogmoedig, ja dat was ik in de lage klas. Nu shit, ik zit rechts zonder waterpas. Ik heb me aangepast, dat kwam later pas. Ik heb die goons in de bek en mijn flexen. Wat ga ik doen met die stek, ja we flexen. Het is boef op de trek, denk je dat ik om de shine geef? Hoe is ben je gek? Wat haal je in je hoofd? Dit kan niet verder, van mijn hart die zegt genoeg. Ik zie liever altijd away. van Zandvoort, op 106.9 CFFM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 there's no justice. You've only yourself that you can trust in. And I say, high tide, mid afternoon. Oh, people fly by, and the traffic's boom, boom, blowing. Just where you're blowing him to where you should be going. Day by day, your world fades away, waiting to feel all the dreams that say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 花路。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 ZFM.